Eefje Kuhne met het NOS Journaal. Op attractiepark dekploegen van de brandweer en politieagenten gezocht. Ook een politiehelikopter is ingezet. Via Twitter is een burgernetmelding uitgegaan. Het meisje is volgens de politie al enkele uren vermist. Het is onduidelijk of ze in het attractiepark was voordat ze vermist raakte. In het zuidwesten van India zijn naar schatting een miljoen mensen op de vlucht vanwege overstromingen. Ze zijn ondergebracht in een van de 4000 tentenkampen die door de regering zijn opgezet. Bij de overstroming in de deelstaat Kerala zijn tot nu toe zeker 350 mensen omgekomen. In dat deel van India regent het al tien dagen onafgebroken. Het zijn de ergste moezonregens in 100 jaar. Nog steeds zitten tienduizenden mensen vast op de daken van hun huizen. Ze zijn ingesloten door het water en kunnen nergens heen. Reddingswerkers proberen deze mensen met boten en helikopters in veiligheid te brengen. Dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is rustig verlopen... ondanks dat er door CAO-acties geen politie aanwezig was. Het toezicht was overgenomen door de gemeente. Volgens de burgemeester was het de rustigste editie van het festival... sinds de start in 2006. Hij sluit niet uit dat Decibel Outdoor volgend jaar opnieuw... zonder politie kan worden gehouden. Buitenlandse studenten die in Nederland een kamer zoeken... zijn kwetsbaar voor oplichters... Volgens het blad van de Erasmus Universiteit zijn ze vaak het slachtoffer van nepadvertenties op Facebook. Soms betalen ze duizenden euro's borg voor een kamer, waar, maar eenmaal aangekomen in Nederland blijkt die kamer helemaal niet te bestaan, net als de verhuurder. Het weer. Vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Alleen in het zuidoosten schijnt de zon geregeld.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 Oh, yeah. The world won't get no better if we just let it be. Oh, no. the world won't get no better. We gotta change again, just you and me. All the doctors make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills.